4 uur. De Kok met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging... tegen de man die een Utrechtse studenten zou hebben doodgestoken. Hij is de ex-vriend van de 24-jarige vrouw. Vlak voor haar dood zat hij nog vast omdat hij haar wekenlang had gestalkt... nadat ze het uit had gemaakt. Volgens het OM ging hij naar haar studentenhuis met het plan om haar te doden. Hij had een mes bij zich en wachtte tot ze alleen was. De verdachte zegt dat de vrouw zich bij een worsteling zelf in de hals heeft gestoken. De officier van justitie gelooft dat niet en vindt dat hij vanwege zijn leugens een hogere straf moet krijgen. De politie heeft gisteravond 76 dierenactivisten aangehouden... die in Bokstel bij de bezetting van een varkensboerderij waren. Het grootste deel is opgepakt vanwege die bezetting. Twaalf mensen zijn aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren. Dat heeft minister Grappenhaus van Justitie gezegd in de Tweede Kamer. Ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit onder meer Polen, Duitsland en Noorwegen. Er werd ook een tegendemonstrant opgepakt voor het vernielen van een politieauto. De recherche doet onderzoek naar brandstichting in de stal en vernieling... en brandstichting van auto's van dierenactivisten. De boerderij in Bokstel wordt vandaag door agenten bewaakt. Opnieuw is een van de bouwers van een windmolenpark in Groningen bedreigd. Dit keer het bedrijf Energy. Dat kreeg een dreigbrief waarin de schrijver dreigt met onaangename ervaringen voor Energy en het personeel. Al vaker werden ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken in Groningen en Drenthe bedreigd. Tegenstanders vrezen onder meer geluidsoverlast. Max Verstappen is blij dat na 35 jaren weer een Grand Prix Formule 1 wordt verreden in Nederland. Vanochtend werd bekend dat in mei volgend jaar er weer gestreden wordt op het circuit van Zandvoort. Verstappen noemt het een snelle baan met enkele hellende bochten en soms wat krap, waardoor inhalen lastig is. Bij fouten hang je volgens hem zo in de muur. Het weer is zonnig en er is ook wat sluierbewolking. Temperatuur loopt uiteen van 14 tot 18 graden. Komende nacht is het helder, aan de grond kan het licht vriezen. Morgen dan opnieuw zon, met in de middag stapelwolken... en dan wordt het maximaal 18 graden.